19 jaar geleden kwamen we tot 32,9 graden. Die hitte is slecht nieuws voor veel scholen, want door corona moeten de airco's vaak uitblijven. Die systemen pompen oude lucht rond en daar kunnen virusdeeltjes in zitten. Deze basisschool in Nijkerk doet de lessen daarom buiten. Ehm, ik vind buitenles wel leuker, want binnen is het heet en ik vind het gewoon buiten leuker. Ja, nou kan je veel meer lucht op. Eh. Het is gewoon eh, ja, kouder. De meester is ook tevreden. Het enige nadeel is dat de kinderen afgeleid worden als er een grote trekker langs rijdt. Twee jongens van 14 en 16 uit Rotterdam hebben allebei een maand jeugdgevangenis gekregen voor een grote brand in een speeltuin. Ze staken begin dit jaar kerstbomen en vuilniszakken in de fik, waardoor een theatergebouw volledig afbrandde. De jongens hebben hun straf trouwens al uitgezeten. Een Nederlands marineschip heeft vorige week twee drugstransporten onderschept in de Caribische Zee. Daarbij is meer dan 1200 kilo kilo cocaïne in beslag genomen. Het spul werd vervoerd op twee motorboten. De bemanning weigerde te stoppen, ook na waarschuwingsschoten. En de marine heeft toen de motoren kapot geschoten. En België moet zo weer aan de bak op het EK voetbal. De Rode Duivels spelen tegen Denemarken. Een lastige pot, denkt deze Belgische voetbalcommentator. Volgens hem willen de Denen extra goed presteren voor hun teamgenoot Christian Eriksen. Die kreeg afgelopen weekend een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. Het feit dat hij ja, toch weer eh, gezond is, tussen aanhalingstekens, dat hij zelf grappen maakt, dat ze contact met hem hebben gehad, een appje hebben gekregen. Ik denk dat dat hen toch eh, de mogelijkheid geeft om deze wedstrijd gewoon af te werken zoals het hoort. Alleen, ja, je komt natuurlijk in zeer bijzondere omstandigheden terecht. Dit is de Eriksen-wedstrijd natuurlijk. De Belgische spelers hebben ook al gezegd dat ze daarbij stil willen staan. In de tiende minuut, Eriksens rugnummer, willen ze de bal uittrappen en applaudisseren. wedstrijd begint om 6 uur. Ja, het is bijna overal tropisch warm dus. Het wordt 29 tot 34 graden. In de loop van de dag neemt de kans op een onweersbui toe. En ook morgen zijn er pittige buien en wordt het maximaal 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog niet zo heel erg druk op de Nederlandse wegen. Bij Rotterdam staan wat files. In onze regio valt het wel helemaal mee met de drukte. Al is het zo dat op de A9 vanuit Amstelveen naar Diemen wel wat files staat bij Amsterdam Bijlmermeer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En die vertraging heb je ook op de ringweg van Amsterdam als je vanuit knooppunt Watergasmeer naar knooppunt Koenplein rijdt. Bij knooppunt de Nieuwe Meer kom je dan in 6 kilometer langzaam rijdend verkeer terecht.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 Scusa in cambio tu che dai? ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. One, two, one, two, three, you. La me gusta ponerle en fall. El jogger large, la camisa small. Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto. que quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volvió un teco. Eh. Micro, dosis, rola, oxi. se solo había un closet. Ya yo le di la posi Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad.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 zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 30-jarige man uit Almelo die vorig jaar iemand doodreed... toen hij aan het spookrijden was, is veroordeeld tot vijf jaar cel... en een rijverbod van elf jaar. De man zei dat hij voordat hij in de auto stapte... onder meer een rustgevend middel had gebruikt en een joint gerookt. Siewert van Linden zegt zijn lidmaatschap van het CDA op. De partij schrijft in een verklaring dat het besluit in goed onderling overleg met Van Linden en het landelijk bestuur is genomen. En de Gouden Koets is weer voor het publiek te zien. Koning Willem-Alexander heeft de tentoonstelling in het Amsterdam Museum geopend. Daar is de koets de komende acht maanden te bekijken. Het weer geleidelijk zonnig en 29 tot 34 graden.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 A beat, beat, bit of a song, song. You're buzzing in my head, head, head like a bomb dong. Listen to the beat, beat, beat of a song, song. You're buzzing in my head. Sweet sound, trust to the boogie line.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 Listen to the beat, beat of a sound song, got buzzing in my head, my head like a bomb doll. Beat, a beat of a sound song, got buzzing in my head, my head like a bomb doll. Listen to the beat, beat of a sound song, got buzzing in my head, head like a bomb doll.